De sheriff zegt verder dat de tornado een kilometerslang spoor van vernieling heeft achtergelaten. 10.000 huishoudens zitten zonder stroom. Van alle statenleden in Nederland waren de leden van Provinciale Staten in Limburg de afgelopen periode het minst bij vergaderingen. Net als vier jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Bij de staten van Noord-Brabant en Gelderland was het verzuim het laagst. Uitgesplitst naar partijen was de Partij voor de Dieren de trouwste bezoeker van vergaderingen. Het grote tekort aan tandartsen in Nederland wordt steeds vaker opgevangen door tandartsen uit het buitenland. Vooral uit Duitsland, België, Spanje en Portugal. Trouw schrijft op basis van cijfers van de beroepsvereniging dat er in 2001 nog 366 buitenlandse tandartsen aan het werk waren in Nederland. Nu zijn het er ruim 1460, ongeveer een zesde van het totaal. Het tekort wordt onder meer veroorzaakt door een gebrek aan opleidingsplaatsen. Het aantal reanimatieapparaten in Nederland blijft stijgen. Inmiddels zijn er bijna 18.000 van die AED's geregistreerd. Een stijging van zo'n 45 in een jaar tijd. Ook het aantal burgerhulpverleners is flink gestegen. Ze krijgen een seintje als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt... en brengen dan zo snel mogelijk een AED en beginnen al met reanimeren. In Calgary heeft Patrick Roest voor de tweede keer in zijn carrière de WK Allround titel bij het schaatsen gewonnen. Hij won ook de afsluitende 10 kilometer. Sven Kramer behaalde een bronzen medaille. Bij de vrouwen won Martina Sablikova haar vijfde wereldtitel en Antoinette de Jong won brons. Het weer onstuimig en veel regen. Er waait een vrij krachtige tot stormachtige wind... met aan zeewindstoten windstoten tot 100 km per uur en boven land tot 90. Vanmiddag wordt het rustiger en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland kan hinder ondervinden van de zware windstoten... Dat is te merken op de N307 Enkhuizen-Kampen. Daar is de weg tussen afrit Enkhuizen Centrum en Lelystad in beide richtingen dicht voor vrachtverkeer. Dat is vanwege de zware windstoten.